nadat bij de grens tussen Israël en Gaza een Israëlische burger was omgekomen. De man werkte aan een veiligheidshek en werd slachtoffer van Palestijns geweervuur... zegt een Israëlische legerwoordvoerder. Bij de Israëlische luchtaanvallen zijn volgens Hamas twee mensen omgekomen... onder wie een jong meisje. Negen mensen zouden gewond zijn geraakt. In Zuid-Soedan, in de plaats Bentiu, is een massagraf gevonden. Er liggen zo'n 75 lichamen in, vermoedelijk van militairen. Er zijn ook berichten over twee massagraven bij de hoofdstad Juba. De 75 slachtoffers zouden tot de Dinka-bevolkingsgroep horen. De president van het land behoort ook tot die groep. Michael Godorkovsky heeft Zwitserland om een visum gevraagd. Dat deed hij bij de ambassade in Berlijn, waar hij in een hotel verblijft... sinds hij afgelopen weekend werd vrijgelaten uit een Russisch strafkamp. Een woordvoerder van de Zwitserse ambassade zegt dat de visumaanvraag binnen enkele dagen wordt behandeld... en het zou gaan om een visum voor drie maanden. In zijn eerste kersttoespraak heeft de nieuwe koning Filip de Belgen bedankt voor de manier waarop ze hem hebben verwelkomd als hun vorst. Filip zei verder dat hij trots is op de prestaties van zijn volk. Hij noemde de Nobelprijs voor de natuurkunde voor de Belg Engler en de plaatsing voor het WK van de Rode Duivels en de bezuinigingen van de regering. In Heilo is een ondergelopen weiland leeggestroomd in een sporthal. Het weiland bij Alkmaar had dienst moeten doen als schaatsbaan tijdens een vorstperiode. Maar door de storm brak het dijkje rond het weiland door. En in de sporthal daarnaast kwam het water 30 centimeter hoog te staan. Het weer, de wind neemt af, behalve aan de westkust. Veel buien, vooral in het oosten. En morgen dan eerst in het oosten nog een beetje regen. Maar morgenmiddag overal zon en op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het 7 of 8 graden.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 And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.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 In zijn blauwe training, zijn purperen plastron. Op dat moment zei Jozef, kijk dat is hier mijn kleine. We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou, och arme sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de vaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, alleluia. hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stroom. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van Afronten, die wist toch niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren. Jezus nam zijn fles met pap en en heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor. En trok zijn aureooltje scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Jezus is geboren. De kerst- en winterhits hoor je bij 150 radiozenders in Nederland en België. De Winterse 50. Nummer 41. Last night I took walk in the snow Couples holding hands but me is in love. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where. for Christmas. If only in my dream.